Michel Koenen met het NOS-journaal. Nederland krijgt twee nieuwe ambassades in Afrika. Ze worden geopend in Tjaat en Burkina Faso... vanwege de migratiestroom uit die regio naar Europa. de kantoren worden dependances van de ambassades in Sudan en Mali. Volgens minister Blok richten de ambassades zich op migratie en veiligheid... in de instabiele ring rond Europa. 29 andere ambassades krijgen extra diplomaten. Ook zijn er plannen voor een telefonisch en online loket... waar Nederlanders in het buitenland 24 uur per dag terecht kunnen met vragen. De Australische aartsbisschop Philip Wilson moet één jaar de cel in... voor het verzwijgen van misbruik in de katholieke kerk in de jaren 70. Hij was op de hoogte van het misbruik van vier jongens door een priester... maar deed daar niets mee. Wilson van 67 is de hoogstgeplaatste geestelijke binnen de katholieke kerk... die schuldig is bevonden aan het achterhouden van misbruik. Het aantal zelfdodingen onder jongeren van 10 tot 20 jaar is vorig jaar fors toegenomen, van 48 naar 81. Het gaat vooral om oudere tieners, blijkt uit cijfers van het CBS. Het totale aantal zelfdodingen was ruim 1900, een kleine stijging vergeleken met een jaar eerder. Alleen onder 60-plussers waren er minder zelfdodingen. In de leeftijdsgroep van 10 tot 30 jaar is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak. En het kabinet houdt vandaag een extra ministerraad over de versterking van ongeveer 1600 huizen in Groningen. Volgens de Mijnraad zijn ze veilig, maar zijn er bij bewoners wel verwachtingen gewekt. tijdens de extra ministerraad wordt bekeken hoe het gefinancierd moet worden, omdat de NAM niet verantwoordelijk is. Het weer nog zon en droog met temperaturen tussen de 25 en 28 graden.